10 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De onderwijsbonden en minister Slop zijn verontwaardigd over het meldpunt indoctrinatie in het onderwijs van Forum voor Democratie. Medewerkers van de partij willen daarmee in kaart brengen in hoeverre leraren hun politieke ideeën opdringen aan leerlingen. De bonden zeggen dat leraren hun werk professioneel doen en dat het meldpunt de verhoudingen verstoort. Minister Slop spreekt van een moderne schandpaal. Ook de meeste partijen in de Tweede Kamer spreken er hun afschuw over uit. Alleen de PVV vindt het een goed middel om leraren te ontmaskeren. In het Britse lagerhuis worden de stemmen geteld van de verschillende brexit-alternatieven die vanavond in stemming zijn gebracht. Variërend van een no-deal brexit tot een nieuw referendum of zelfs lid blijven van de EU. De stemming is niet bindend, het is een poging van het lagerhuis om tot een plan B te komen. Deze week wordt vermoedelijk ook de brexit-deal van premier May weer in stemming gebracht. Het lijkt erop dat hij meer kans maakt, nu May heeft aangekondigd dat ze zal aftreden als de deal wordt goedgekeurd. Forum voor Democratie vindt dat de Eerste Kamer de klimaatwet voorlopig niet moet behandelen. Het onderwerp staat op de agenda voor 14 mei, nog voordat de nieuwe Eerste Kamer wordt gekozen. Forum voor Democratie is fel tegen de klimaatwet en wil erover kunnen meepraten. Overigens staat vrijwel vast dat ook in de nieuwe Eerste Kamer... een grote meerderheid voor de klimaatwet zal zijn. De zoekacties naar de vermiste Herman Ploegstra in Zeeuws-Vlaanderen hebben niets opgeleverd. De kraanmachinist en brandweerman verdween in 2010, vrijwel zeker na een misdrijf. De dader is nooit gevonden. Vorig jaar werd de zaak heropend na een tip. Gisteren en vandaag doorzocht de politie een tuin van een hotel in IJsendijken... en een bosperceel bij het gehucht nummer 1, maar zonder resultaat. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog, minima rond 4 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de loop van de dag wat meer zon...